Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het migratieakkoord waarover de 27 EU-landen het eens zijn geworden... staat dat de criteria voor het terugsturen van afgewezen asielzoekers worden verruimd. Ze kunnen straks niet meer alleen worden teruggestuurd naar het land waar ze hebben gewoond... maar bijvoorbeeld ook naar het land waar ze de boot naar Europa hebben genomen. Dat was een wens van Italië, waar Nederland het mee eens was. Nederland kreeg onvoldoende steun voor de wens om alleenreizende kinderen vast te kunnen zetten... als ze nauwelijks kans maken op asiel. Als ze met hun ouders reizen kunnen ze wel worden vastgezet. Duitsland wilde dat niet, maar gaf op dat punt toe. Het migratieakkoord wordt gezien als een doorbraak. Jarenlang konden de EU-landen het hierover niet eens worden. Staatssecretaris Van den Burg spreekt van een hele belangrijke stap... en ook de vier regeringspartijen reageren positief kunstenares Tinkebel moet beschuldigingen over oud-PVDA-kamerlid Gijs van Dijk terugnemen, heeft de rechter bepaald. Tinkebel had gezegd dat Van Dijk een vrouw had aangerand door haar hardhandig te knuffelen... en dat hij een relatie had met huidig PvdA-leider Kuiken. Ook speculeerden ze erover dat hij een nieuwe baan en 3,5 ton van de PvdA-fractie zou hebben gekregen. Volgens de rechter berust dat allemaal niet op feiten. Tinkerbell, die eigenlijk Katinka Simonsen heet en een ex van Van Dijk is, moet een rectificatie plaatsen op Twitter en bij herhaling een dwangsom betalen. Sparta en FC Twente hebben in de eerste finale wedstrijd om het laatste Europese ticket gelijk gespeeld. In Rotterdam werd het 1-1. Sparta kwam op 1-0 door een strafschop van Van Krooi. En diep in blessuretijd maakte Serouki gelijk. Zondagmiddag is de return in Enschede. De winnaar gaat naar de voorrondes van de Conference League. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 14 graden. Daarna weer een zonnige dag met maxima van 20 graden op de Wadden... tot 30 in het oosten en zuiden.